soms wolken over. door de graad of 9. Dit was het en... verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A4 Delft richting Amsterdam. Daar staat tussen Rijswijk en knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Ik ben er heel goed in hoor. Ja? Ja. Eerlijk? Nee, ik hou geen vijf minuten vol. Ah, ja, nee, dat was ik ook bang voor. <laughs> Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag. En vooral een eh, zeer smakelijke lunch toegewenst. Door ja. Ruud en mij. Kom, oh. Ruud? Is dat zo? Ah, wil jij Jokke juist Ik heb niks te eten. Wil je een half appeltje van me? Nee. Ah aan nou die van half. Wel als hij om half is. Huh? Wel als hij om half is, toch? Om half? Ja, half om half. Lekker. Oh. Ja, broodje oh. half om half. Ja, dat is wel lekker, ja. Ja, zie je wel. Ja. Goed, nou, we zijn er weer. voor Lunch, je eh, CFM Lunch, Stanford Lunch, CFM Lunch, Stanford Lunch, CFM Lunch. Alle twee. Ja, alle twee. Plak je het aan elkaar, is het ook goed. Ja, ook goed. Nou, officieel is het Zandvoort Lunch, hè? Ja, nou ja. Waarom was het CFM eigenlijk... Zandvoort Lunch. Klinkt ook wel leuk. Ja. ja. dat kan ook nog. Ja, tuurlijk. Ja, maar de, de, de Facebookpagina heet Zandvoort Lunch. Dus altijd een beetje verwarrend. Dus... mensen zijn wel wat gewend tegenwoordig, hoor. Is dat zo? Ja, joh. Alles, alles is heel verwarrend in Nederland. Ja, dat is waar. Ja. Ik kan het beter omlopen in verwarringland. Ja, misschien wel, ja. Beter. Goed, nou, eh, het is eh, donderdag. Het is vandaag uh, eh, 5 maart. Ik moet even mijn grote vriend Jacques Loes feliciteren. Die is jarig vandaag. Oh, ja, Sjaakie. Feliciteer! ja, ja, hij zal wel niet luisteren, maar... Ja, we gaan straks toch wel even voor hem zingen, hoor. Is dat zo? Tuurlijk. Oh. Nou, oké. Okay, um... Ehm, eerst even wat leuks opzoeken. Um gaan we doen? Oh ja, we gaan plaatjes draaien. Eh, we hebben een 3 in 1. We hebben natuurlijk het regio nieuws. We hebben... Ehm, de vrijwilliger. Ja, oh ja, die hebben we ook nog. Ja. Ja, het is donderdag. Ja. En we hebben Dolly. Ja. Ja, ja, ik ben er ook. Ja, Dolly is een dotje hoor. Ja, ja. Goed, niet te veel pluimen, want dan krijgt ze verbeelding. Dat wil ik niet hebben. Toch? Gelukkig heb ik laarzen Dan kan ik tenminste niet naast mijn schoenen gaan lopen. Hè? Nee, dat wel. Naast je laarzen. <laughs> is, maar dat is minder erg hoor. Nou, dat is veel erger. Die laarzen zijn groter. <laughs> Goed, nou, ik heb weer aardig wat leuke muziek voor u klaarstaan. Uh, oud en nieuw en zo. Waar beginnen we mee, Ruud? Uh, uh, geen idee. Oh. Dan moet ik mijn hoofd omdraaien naar, om naar mijn laptop te kijken. Om te kijken wat er staat. Ik hoor het wel. Oké. Ja. Vind je het erg? Nee, helemaal oh. niet. Laat maar wat horen. Oké. Okay. Nou, is dit goed? Fantastisch. Wat is het? Nog geen idee. Oh. I'll never love you like I can. It could be a stranger you gave a second glance. It could be a trophy of a one night stand.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 Ja, en hoorde Sam Smith met Like I Can. Dit zijn eh, de Pretenders. In pocket. gunpowder. I am gonna use it. Intention. I'm feeling Gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving.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 Get up, get on. the way it is. I got mine. Don't his. Get up, uh, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, uh, get on up. Get up, uh, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Wait a minute. I sweat all day and half of the night. Take care and handle it right. My body's built like a 4 45 frame. Don't shoot nothing but ball and chain. Five times four you can cock it. Ten times four you can stop the strong love. Don't knock it if you don't wanna rock it. een lange 3 in 1. Sex Machine uit The Man's World. En I Got a Bag of My Own.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 <laughs> Dat hoort niet in het regionale nieuws. Nou, we gaan verder. Een man is vanochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Duinlustweg in Overveen. De man is in de bocht ter hoogte van het landhuis Duinlust de macht over het stuur verloren... en naar eigen zeggen als gevolg van de gladheid. Getuigen melden dat hij met veel te hoge snelheid... vanaf de richting Brouwerskolkweg naar Kraantje Lek reed... waarna hij tegen de muur botste. De brandweer is opgeroepen om het voertuig veilig te stellen. Bij het wegrijden kwam een ambulance vast te zitten in de berm... en de brandweerlieden die net waren vertrokken... werden opgeroepen om de ambulance weer op weg te helpen. En werknemers van een hoveniersbedrijf die op het ongeval stuiten... hebben de weg schoongemaakt. De auto is opgehaald door een bergingsbedrijf... en door het incident was de Duinlustweg tijdelijk gestremd voor verkeer. Parkeren is opnieuw duurder geworden. Uitschieter is Haarlem. Daar is de prijs met 20% verhoogd. Volgens winkeliers blijven klanten weg door die hoge parkeertarieven. Zo'n 40% van de gemeenten heeft het parkeertarief dit jaar verhoogd. Gemiddeld gaat het om een prijsstijging van 6%. Amsterdam blijft de duurste plek om je auto te stallen. In een aantal parkeergarages betaal je daar 2 euro per 20 minuten. Detailhandel Nederland, de ANWB en de Koninklijke Horeca Nederland... pleiten bij gemeenten voor een gebaar van gastvrijheid... waarbij het parkeerbeleid wordt herzien om een levendige binnenstad te behouden. De gemeente Heemstede gaat de gevraagde 60.000 euro bijdragen aan het bijna een half miljoen kostende plan... om de oude kerk aan het Wilhelminaplein beter geschikt te maken voor concerten en andere culturele evenementen. Volgens de planning van de Stichting Oude Kerk moet het Rijksmonument op 20 september feestelijk in gebruik worden genomen als up-to-date concertpodium. Meer ruimte voor de artiesten, meer comfort voor de bezoekers... en een overkapte passage naar de Pauwenhof zijn de belangrijkste onderdelen van het plan. De gemeente betaalt mee omdat het hier niet alleen gaat om de bakenmat van Heemstede... maar ook omdat er voldoende zekerheid is over voorstellingen. De stichting Podia Heemstede heeft besloten om naast de al bestaande zeven voorstellingen... met ingang van het nieuwe seizoen de ook jaarlijks 20 uitvoeringen in het Oude Slot over te hevelen naar de Oude Kerk. Met de theeconcerten die de stichting zelf organiseert... zijn daardoor 35 uitvoeringen per jaar gegarandeerd. Tot zover het regionale nieuwsruut.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 Vanavond en de komende nacht zijn er naast enkele wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige geleidelijk naar zuidwest draaiende wind... daalt de temperatuur naar 1 tot 2 graden boven het vriespunt. Morgen trekken er enkele wolkenvelden over de regio... maar vooral later op de dag is er ook geregeld ruimte voor de zon... Het blijft over het algemeen droog en bij een meest matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur weer naar een graad of 9. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Die Hij blijft graven. Deze gisteren ook komen. Ja, ze weten nog steeds niet. Wie een, wie een kuil graaft voor een ander. Ehm, ik ontdekte vanmorgen... Uh, toen ik... Uh, wat ik s'morgens altijd doe, gewoon tijdens de badkamersessies en zo de radio heb, ontdekte ik iets, iets nieuws vanmorgen. En eh, daar was ik zeer door verrast. En het uh, ja, blijkt een beetje toch wel een redelijk nieuwe artiest te zijn. Eh, zijn naam is Benjamin Clementine. En de man maakt hele aparte muziek. Speelt heel goed piano. En zingt daar ook op een verschrikkelijk mooie manier bij. Heeft een eh, prachtig album gemaakt. En eh, dat heet... moet ik even kijken hoor, hoe dat ook weer heet. ja, nou, hij is geboren in ieder geval op 7 december 1988. Hij is dus 26 jaar oud. Hij is geboren Crystal Palace. Londen in Engeland. En eh, hij heeft dus eh, pas een album ehm, uit. En ehm, dan moet ik, even, ik kan zo gauw even niet de titel daarvan vinden. Dat is dan een beetje dom natuurlijk, maar goed. In ieder geval, ik ga van dat album... Ik zoek het even op, hoort u straks. Maar ik ga van het album in ieder geval een nummer draaien. Dat heet Nemesis. Benjamin Clementine. show you how much I kid. I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Mm -hmm. Now promises broken, nemesis our token. Turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget. cheering was to show me how much you care. You probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left her for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Mm. Now these days, LSU dries my veins as our Genesis smiles has me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your dreams. sinds 2008. Maar de, het is... Uh, voor zover ik kan nagaan, een van zijn eerste studioalbums. Dus klassieke muzikant, onder andere ook. En hij is ook dichter. Hij heeft uh, ja, wel een paar hele mooie vleugels thuis staan. Of gehad. Steinway, MA, C7. Dat zijn prachtige vleugels. En ik kan het u aanraden. Het is hele aparte muziek. Het is hele mooie muziek ook. En eh, dat hoor je niet elke dag. Eh, Nemesis heet het nummer. En het album waar het vanaf komt heet At Least For Now. En je kunt het onder andere gewoon op Spotify vinden. Dus eh, ook geen probleem. Dit is Jimi Hendrix. Origineel van Bob Dylan natuurlijk. Stond op de LP John Wesley Harding van Dylan. En dit heet All Along the Watchtower. That one. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my Lekker terug in de tijd. Dit ook trouwens. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. dig what we all say. I'm not trying cause a big sensation. I'm just talking about my generation. get around. dat was toen in 1965 een puistherrie hoor. Kan ik je eens vertellen. Puistherrie was het. Op dat moment zeker een van de hardste mensen die er bestaan konden. Ook een van de meest gewelddadige. Daarin die stuk getrapt werden, geslagen werden. Drumstellen die weggetrapt werden van de Buno. Ja. Absolute chaos. En ze bestaan dit jaar 50 jaar, hè? Woehoe! Eh, begin juli zijn ze in Nederland. Ziggo Dome geven ze een concert. En weet u nou waarom er van de Hoe geen live-opnames van Live Aid zijn, bijvoorbeeld? Weet u dat? Dat is een prachtige dvd van, maar weet u waarom de Hoe daar nou niet op staat? Nou, dat is niet zo moeilijk te raden. Want dat de Hoe My Generation wilde inzetten op dat... <laughs> op dat festival toen in Wembley in 1985... wilden ze My Generation inzetten, maar ze gebruikten zoveel stroom... dat alles klapte er in één keer uit. Bach, weg. Alles was weg, geluid was weg, licht was weg, stroom was weg. Alles was weg. En het eh, <laughs> hebben ze dus gewoon niet gespeeld. Kon niet. Want alles was weg. En voordat ze alles weer, eh, weer op, op orde hadden... nou ja, dan was hun optreden al voorbij... Ja, dat was zo gewoon. Nee, het was één. bom en klap. alles was eruit. Dus ze hebben, geloof ik, één noot hebben ze gespeeld. Maar die staat dus niet op, de, op die DVD. Want eh, ja, <laughs> dat, trok gewoon veel te veel stroom. Het was één, en klap alles weg. En uh, dat kwam pas weer terug toen... Uh, eh, daarom klonk dat ook zo krakkenmiddag. Want dat kwam pas weer terug toen, toen Paul McCartney moest optreden. Die zat alleen achter een vleugeltje. En, en, en ja... Dat, dat klonk toen erg krakkemikkig. Omdat alles weer opnieuw ingeregeld moest worden natuurlijk. Je had wel niet zoveel van die computergestuurde spullen allemaal. Dus eh, vandaar. Nou, dan weet u ook hoe dat komt. De hoe. En dat kwam dus door My Generation. Jawel. Echt wel. Dit is Hozier. En dit heet From Eden. langs de Oh nee. Ik had nog een mooie plaat klaarstaan, maar ik zie ineens op de klok dat ik niet zoveel tijd heb. Dus dan vind ik het zonde om die dan eh, af te breken natuurlijk, die mooie plaat. Hè? Ja, vind ik zo jammer. Dat doen we maar niet. Dus gedaan maar even eh, dit als, uh, als filletje. Best van Quincy Jones met Toets Tielemans tune van Langs de Lijn. Eh, al jaren. Nou, we gaan even naar het NOS nieuws van 1 uur. En eh, de boodschappen natuurlijk. En daarna zien wij u wederom eh, terug. Voor het tweede uur van Zandvoort Lunch. CFM Zandvoort Lunch gaan we het noemen. Oh ja, zo was het. hebben alles in één keer. Ja. Straks in de tweede uur nog de vrijwilliger van de week. En uh, vrijwilligersvacature van de week moet ik zeggen. Momentjes blijven natuurlijk. En uh, regio nieuws straks nog meer.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 Die heeft gisteravond een verklaring gegeven en hij zal het verder uitleggen als het debat daar is, al dus Teven. Gisteren bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Kees H. veel meer geld heeft gekregen dan minister Opstelten in de Tweede Kamer had gezegd. De oppositie wil zo snel mogelijk opheldering over de deal. Het aantal boekwinkels is in zeven jaar met 20% afgenomen. In 2007 waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog bijna 945, vorig jaar bijna 200 minder. Belangrijkste oorzaken zijn de toename van online winkelen en de opmars van elektronische boeken. Van alle Nederlandse provincies heeft Friesland relatief de meeste boekwinkels, Limburg de minste. De gezamenlijke omzet van boekwinkels was vorig jaar zo'n 400 miljoen euro. Dat is 20% minder dan twee jaar eerder. Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op meer economische groei dan was geraamd. In de nieuwste ramingen groeit de economie dit jaar met 1,7 procent, volgend jaar met 1,8 procent. De Nederlandse economie profiteert van de daling van de euro en de lage olieprijzen. Een tegenvaller is de werkloosheid, die daalt minder dan was gedacht werkloosheid komt volgens de raming volgend jaar uit op 7 procent. Er zijn dan nog altijd zo'n 635.000 mensen werkloos. Het toezicht op de vechtsportwereld wordt strenger. Jongeren worden voortaan beter beschermd. Stoten en trappen tegen het hoofd wordt voor vechtsporters tot, tweede, tot 17 verboden. Verder komt er een vergunningsplicht voor vechtgala's en een keurmerk voor sportscholen. Ook komt er een waakhond die de controle op zich neemt. De maatregelen zijn volgens minister Schippers